juist in geslaagd eenheid te creëren. De Machiavelli-prijs wordt 26 januari aan Van Marwijk uitgereikt. Eerder de winnaars waren onder andere Nelly Kroes en de Belastingdienst. Het weer vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land. Het is 3 tot 6 graden.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 De driejarige lening levert een rente op van 1% per jaar. Veel beleggers zien de Nederlandse staat als relatief veilig om in te beleggen... en nemen daarom genoegen met een lage opbrengst. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat boetes opleggen aan artsen, klinieken en apothekers... die vruchtbaarheidsmiddelen voorschrijven als afslankmiddel... Het gaat om middelen die het zwangerschapshormoon HCG bevatten, zoals pregniel. Ze worden gebruikt door vrouwen die moeite hebben om zwanger te worden, maar onder meer in schoonheidsklinieken en op internet zijn ze ook te krijgen als afslankmiddel. Artsen, klinieken, apothekers en websites riskeren een boete van maximaal 150.000 euro. De jeugdtrainer van de Nijmeegse voetbalclub SV Hatert blijft voorlopig in voorarrest. Dat is verlengd met 60 dagen. De jeugdtrainer van 19 werd eind november gearresteerd. Hij zou jongens tussen de 12 en 14 jaar via internet hebben gevraagd om zich uit te kleden voor de webcam. Verder zou de trainer kinderporno in zijn bezit hebben gehad. De man had na zijn aanhouding al een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. Voetbalcoach Bert van Marwijk krijgt dit jaar de Machiavelli-prijs. Dat is een jaarlijkse prijs voor mensen of instanties die opmerkelijk presteren op het gebied van publieke communicatie. De jury vond dat 2010 een jaar was met grote verdeeldheid tussen politieke partijen en burgers. Van Marwijk is er juist in geslaagd eenheid te creëren. Zijn uitzonderlijke communicatie heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld, zegt de jury. De Machiavelli-prijs wordt 26...